ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het datalek bij een laboratorium in Rijswijk is mogelijk nog veel groter. Tot nu toe werd gedacht dat hackers de gegevens hadden gestolen... van 485.000 vrouwen die meededen aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit zei de organisatie achter dat bevolkingsonderzoek eerder. Het gaat om naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, de uitslag, gegevens van de huisarts en in sommige gevallen ook het telefoonnummer en het e-mailadres en informatie die wij nu hebben van het lab is dat teruggaat naar 2016. Ze bevestigen nu dat het om nog meer vrouwen gaat, namelijk dik 700.000. De organisatie kan niet uitsluiten dat de data van alle deelnemers ooit zijn gelekt. Dat zijn 941.000 mensen. Op social media duiken steeds meer nepfoto's van holocaust-slachtoffers op. Die worden door een internationaal netwerk met AI gemaakt. Daar komen veel likes op binnen en daar verdienen de makers geld mee. Deze onderzoeker vertelt wat voor nepfoto's er gemaakt worden. Nou, als je gewoon even een zoekopdracht eh, bij Google eh, intikt... dan vind je allerlei historische foto's van Anne Frank. Maar er zitten al snel inderdaad allerlei eh, vaak kleurrijke beelden bij... die, die gisteren of eergisteren zijn gemaakt. En dan zie je Anne, Frank inderdaad op straat. Of je ziet haar schrijven in haar dagboek... waar we helaas geen historische beelden van, van hebben. het zijn eigenlijk beelden die, die we graag zouden willen zien maar die destijds niet zijn vastgelegd. De nabestaanden van Auschwitz zijn aangeslagen door de nepfoto's. VVD-Kamerlid Van der Burg heeft spijt van het uitschelden van NSC-medewerkers... en Partij voor de Dierenleider Esther Ouwehand. Dat deed hij vorige week bij een debat. Tegen nu.nl zegt Van der Burg dat hij excuses gaat aanbieden. En er is een WK begonnen van een sport waar je misschien niet zoveel van hoort. Ik heb het over het WK wallball in Leeuwarden, ook wel muurkaatsen genoemd. Zes landen komen in actie. Marit zit in het Nederlandse team. Zij zegt dat het eigenlijk een soort squashje is. Eh, ja, dit is heel explosief. Eh, ja, dit is eigenlijk gewoon squash, maar dan mooie hanen. En zij heeft elk land, het een beetje zijn eigen... Eh, nou ja, goeie ding en minder goeie ding. Oh, het is de eerste keer dat er een WK-walbal is. Daar heeft de Kaatsbond wel twee jaar voor moeten werken. Ze denken groots. Walbal moet wat hen betreft naar de Olympische Spelen. Krijg je het weer nog. De dag begint op veel plekken droog. En vooral in het midden van het land is er best wat zon. Later wel meer wolken. Trekken ook buien over, soms met onweer. Het wordt vandaag een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Amstel bij Knoopend Amstel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. N200 Zandvoort Haarlem 2 kilometer file tussen Zandvoort en Bloemendaal.